liefde, love, lieve l'amour. Always en eeuwig altijd en toujours. Er was eens een meisje van 19 jaar. Ze hield van de liefde en deed nogal aardig wanneer ze een man zag op straat. En voegde bij woorden direct maar gedachten in perken van eer en fatsoen. Ze bloosde bedeesd bij een zalige ruiker van rozen uit eeuwige trouw. Na het zeer tijdelijke, ik hou van rozen, zo rood. Rozen bij dozijnen, token van liefde, love, lieve l'amour. Alweer oh, zijn eeuwig altijd en toujours. Ons meisje ging toen met een heer naar een bal. Ze dronk veel champagne en liep in de regen naar huis in een wilde galop. En kwam van de regen al ras in de kerk waar zij huwde met veel pracht en trouw. Maar zie na een wijle ging hij aan de slag en met drank zocht hij elders een troost. Priest bleef zij achter alleen met haar Wolken van liefde, love, lieve l'amour. Always en eeuwig altijd en toujours. Dus meisjes, onthoud de moraal van dit lied. Hou wel van de liefde, maar trouw liever. Vlug en kordaat met de man van je keus. Dan neemt het noodlok je nooit bij. De mantel der liefde, die glans als Als je let op de stem van je hart, dan gaat je liefdespad steeds over rozen, zo rood. Rozen bij dozijnen, token van liefde, laat lieve l'amour. deze en eeuwig altijd en toujours. gestoten van liefde, la vive l'amour. Always en Death and to you.